Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten willen mogelijk de landelijke overheid voor de rechter slepen... om meer geld te krijgen voor de jeugdzorg. Met het bedrag dat de overheid nu nog aan gemeenten geeft... lukt het ze niet om de jeugdzorg goed te regelen... naast alle andere taken die ze moeten doen. Zoals bijvoorbeeld het openhouden van sporthallen en zwembaden. Als er in de komende maanden niet snel meer geld komt voor gemeenten... willen ze naar de rechter stappen. Een Franse chirurg heeft bekend dat hij bijna 300 kinderen seksueel heeft misbruikt. Het gaat om Joël Le Swanek. Hij werkte tussen 1989 en 2014 in verschillende ziekenhuizen... en hield in een dagboek bij welke kinderen hij misbruikte en wanneer, vertelt correspondent Frank Renaud. Bovendien zei de chirurg, en dat is ook belangrijk... dat alle namen van kinderen die hij in zijn eigen dagboeken schreef... potentiële slachtoffers van hem zijn. Dat is belangrijk, want in die dagboeken staan nog meer namen dan die van de 299 kinderen die hij heeft erkend te hebben misbruikt. Dus mogelijk heeft Joëlle Kornek nog meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. En daarom gaat de Franse justitie opnieuw onderzoek doen om te kijken of de chirurg nog meer kinderen heeft misbruikt. Een zilveren plak voor kogelstootster Jessica Schilder. Op de WK Indoor Atletiek in China eindigde ze zojuist op de tweede plek. Een Canadees, Sarah Mitten, won goud. En in Leeuwarden zijn ze nog altijd druk op zoek naar een aantal ontsnapte wasberen. Die verdwenen vorig jaar uit de dierentuin Aquazoo. Het waren er elf en nu zijn er nog drie kwijt. Ze zitten ergens in het natuurgebied bij die dierentuin. De provincie heeft inmiddels een expert ingeschakeld... en die probeert ze met speciale kooien te vangen... en lokt de wasberen met sardientjes, hondenbrokken en marshmallows. Deze kooi, daar hak ik dus wat, uh, wat lakvoer in. Dan uh, stapt er op dit klepje de poortjes. En dan gebeurt dit. Dan zit er drie. Ja, hij heeft er zo al drie gevangen, maar de wasberen hebben inmiddels door hoe die kooi werkt, zegt hij. Het weer droog en veel zon. Het is 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Geniet daar nog eventjes van, want vannacht en morgen neemt de kans op regen toe. Maar het wordt dan wel nog een graadje of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In eh, Noord-Holland rijdt het langzaam bij Amsterdam op de A10. De A10 Oost richting de A10 Zuid tussen Watergaasmeer en Oud-Zuid. vijf minuten vertraging. En op eh, de A10 Noord richting de A10 West.